twee, drie, Doe het zo zacht je kan, zo zacht je kan vannacht. Doe het zo lief je kan, zo om me lief. Doe het zo stil je kan, alsof we er niet zijn zover je kan. Laat mij verloren zijn. Breekbaar van binnen, voorzichtig binnen. Breekbaar van binnen, het is zo dicht bij pijn. Doe het zo dik bijna niet meer. Doe het zo mooi je kan. Mijn god, je bent zo mooi. Doe het zo licht je kan. Zo dicht je kan bij mij. Doe het zo klein je kan. Laat mij veilig zijn. breekbaar van binnen. Voorzichtig beminnen. Breekbaar van binnen. er is zo dicht bij pijn. Samen wezen in het donker. Samen zijn we niet meer bang. Hou handen vast, hou handen vast

Doe het zo zacht je kan, zo zacht je kan vannacht. Doe het zo lief je kan, zo liefdevol me lief. Doe het zo stil je kan, alsof er niet zijn net zo je kan. Laat mij verloren zijn. Breekbaar van binnen, voorzichtig beminnen. Breekbaar van binnen, het is zo dicht bij pijn.